En misschien jij ook wel. Welkom bij de show gaat duren tot 12 uur met prachtige muziek. En daarom dus begonnen we met nou ja, geweldige Nederlandstalige muziek. Maar er komt nog veel meer aan. En we gaan je ook bijpraten van wat er zoal in de regio gebeurt. Dus blijf bij mij, blijf bij ZVL. Want dan hebben we samen en eh, met veel koffie gewoon een hele gezellige ochtend. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Muziek hebben we in de aanbieding van onder andere Lindisfarne.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 Ervoor Lady Eleanor uit 1972 met... Eh, de lieden of door de lieden van Lindisfarne. Hier bij de zondagmorgen van ZVL. Straks gaan we praten met Tino Mijn. Hij is algemeen directeur van Gemeente NL. Eh, Herman de Bruin praat met hem over een onderzoek onder alle Nederlandse gemeenten. Want dat toont aan dat zij voorzichtige stappen zetten in het gebruik van kunstmatige intelligentie. Al 38% van de gemeenten maakt gebruik van AI. En hoewel dit percentage laat zien dat het langzaam terrein wint, bevinden de meeste gemeenten zich nog in de beginfase van de adoptie.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 Kelly. Lekker nummer, zo op de zondagmorgen. Misschien ben je aan de late, ja, of het late ontbijt of de vroege brunch. Lekker. En dan past deze muziek wel. Verder hoorde je Roddelklets van Marvin Gaye. I Heard It Through the Grapevine. Over een paar minuten gaan we praten met Tino Mijn. Ik kondigde het al een beetje aan. Eh, hij gaat het hebben over AI en de gemeente. Het komt eraan uh, na deze van Claudia de Brij. Mag ik dan bij jou?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 Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik gaan praten over AI of AI. Hoe dat precies klinkt, dat ga ik vragen aan Tino Mijn. Hij is algemeen directeur van gemeenten NL en in de studio. Tino, welkom. Ja, wat fijn om hier weer eh, te mogen zijn bij je. Ja, jij vindt het altijd leuk om wat te vertellen over jouw wederwaardigheden. wat betreft jouw bedrijf. Ja, dan gaan we het over AI hebben. Dan denken mensen, oh jee, waar gaat dat over? Ik snap er helemaal niks van. Het heeft iets met teksten te maken. En als je iets invoert, dan komt er een hele tekst uit die waarschijnlijk niet helemaal klopt. Maar zoiets is het toch? Nou, ja, dat is een deel. Dat is een deel. Een deel. Oké, het is breder. AI is natuurlijk, jij is een afkorting Artificial Intelligence, dus eh, kunstmatige intelligentie. En eigenlijk wat dat doet, het zijn computers, het is een technologie die eh, nou, probeert ons menselijk brein een beetje na te doen. Gaat het ons eh, banen kosten en ons vervangen? Het gaat ons een hoop banen opleveren. Oh. Een hele hoop banen, nieuwe banen opleveren. Het gaat een hele hoop standaardwerk eh, weghalen, mhm. makkelijker maken. Maar je, moet, je, moet, je bent eigenlijk twee richtingen daarin. Aan de ene kant is ik wat ik nu zeg, dat is dat eh, ja, eh, processen efficiënter maken, makkelijker maken. Uh, eh, aan. Routines waarvan je nu denkt, oh jeetje, de, s ochtends negen uur en ik, ik, moet weer tien van die dingen doen. Dat zul je zien, dat, dat neemt die computer echt wel langzamerhand over en maakt het misschien wel beter. en aan de andere kant is het gewoon je, ja, je assistent. Die uh, zegt, hey, heb je hier wel aan gedacht? Heb je daar wel aan gedacht? Of dit komt eraan? Of zal ik dit voor je gaan doen? Dus dat is en daardoor kun je zelf andere dingen doen. Kun je zelf, nou ja, wat ik noem, meer mens zijn. Kijk, achter een lopende band staan in een fabriek. En ehm, iedere dag honderd keer hetzelfde doen. Dat is, dat is mhm. haast niet meer menswaardig. Nou, Dat soort dingen. Maar dat heb je ook op kantoren, weet je wel. Mm allerlei vergunningen goedkeuren bijvoorbeeld. Dat is een beetje repeterend werk. Nou, dat zul je zien. Dus zeg, laat dat nou even aan de computer, aan AI over. En focus je nou zelf even op, nou ja, de moeilijke gevallen waar je echt mens voor moet zijn. En waar je over moet nadenken. Ja, waar je over moet nadenken, ja. Maar ook wel, ja, wat wij mensen kunnen is die verbindingen leggen. Zo mhm. van, of de uitzondering maken. Of zeggen van, ja, hier komt de menselijke maat om de hoek kijken. Dus, dus laten we dat zo doen. Eh, we hebben net zo'n onderzoek gedaan onder gemeente En daar zie je het ook. Ja. Dat eh, veel mensen, ja, maar eh, alle gevaren gebeurt niet dit. En de privacy. En, ja, het is allemaal waar. Het is allemaal waar. Maar kijk ook even wat het, wat het wegneemt. En als je nu kijkt waar iedereen vooral mee bezig is, dat is eigenlijk in de hele wereld, dus ook dus in Nederland. Dat is met name aan die proceskant. Dus dingen makkelijker maken. Er komt een factuur binnen en die wordt automatisch geboekt op een bepaalde post. Of er komt iemand, nou ja, je ziet het steeds meer bij gemeenten bijvoorbeeld, op die website zo'n chatbot waarmee je kan praten. Ja. En dat werkt niet goed. Nee. Nee, nee. Dan zeggen mensen, ja, ik wil een mens spreken. Yep. Nou, dat is ook eh, mijn tip altijd. Als eerste tegen dat ding zeggen, ik wil een mens spreken. Want eh, het is gewoon nog niet goed genoeg. Nou, en er zijn mensen bang voor, ja, maar zometeen is de hele klantenservice overbodig. Nou ja, die chatbots die bestaan al, bestaan al 10, 15 jaar. We zijn echt niet overbodig. Echt niet. Kunnen jullie als bedrijf, gemeente NL, de eh, gemeenten adviseren? Want het gaat over die 38% van de gemeenten die het al gebruiken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dus, de... Lopen jullie daarin voor? Of zeg je nou, we moeten ook nog veel leren? Nee, wij verbinden vooral eh, gemeenten hè, op de thema's die, eh, die belangrijk voor ze zijn. En AI is een belangrijk thema. En vanaf februari, begin februari, moet je, als je met AI werkt, en dat doet eigenlijk iedere gemeente. Alleen uit het onderzoek, daar zag je dat uh, één op de drie gemeenten zeggen dat ze met AI werken. Ja. Kan haast niet, want het is 100%. Maar dit is een beetje de beleving, want het zit altijd wel in administratieve systemen of waar het zit erin zonder dat mensen het weten soms. Precies, precies. Ja, net als heel veel mensen zeggen, ik heb geen AI, maar ik heb wel een eh, Netflix abonnement of bij Coolblue bestel ik iets. Of in, weet je, navigatie. Dan ben je er al mee bezig. Je bent er al mee bezig. Maar als organisatie moet je je medewerkers vanaf februari eh, AI eh, bekwaam maken je ah, geletterd okay. qua maken. Betekent eigenlijk. De medewerkers van de gemeente. Ja ja ja, ja Dus je moet eigenlijk zorgen dat ze er wat vanaf weten. Nou, en dat is eigenlijk het belangrijkste op dit moment voor iedereen. Zorg dat je er wat vanaf weet. En onze rol is veel meer zeggen dat dat niet alleen zeggen dat dat moet, maar ook vooral Uh, eh, weet je, is wat trainingen organiseren, mensen bij elkaar brengen, Eens een event organiseren, wat publiceren, ja. uh, gemeente vragen eh, hoe doen jullie dat en dan een artikel maken, zo, zodat anderen dat daarvan kunnen leren. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dankjewel wel eh, voor eh, dit gesprek, eh, Tino Mijn, algemeen directeur van Gemeenten NL.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 Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête quand le vieux musicien dans le caratier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens. Les titis, les marquis, c'est parti, mon kiki la chansonnette après l'effet du tort, car tous les transistors soudain s'arrêtent sous le ciel de Paris. Un accordéon joue la chanson de Maquis comme avant le néon, cueilli par un plomb, un tétard en blouson d'un front de violette va fleurir sa bardeau, car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit. La la la, oh les cœurs, avec moi tous en cœur la chansonnette et passons la monnaie en garçon qui connaît. La chansonnette, il a fait sa moisson de refrain de Paris, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis, car on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fait, il faut du temps, c'est vrai, pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour comparer, mais on trouve un beau jour. Zo rustig. We kennen het van eh, Wim Sonneveld. Dit prachtige nummer van Yves Montand, La Chansonnette. Zo heerlijk rustig heet het dan bij hem. Verder hoorde je Frank en Nancy Sinatra best wel met een gek nummer. Want ze zeggen tegen elkaar something stupid. Maar het is een beetje suggestief. Maar kan dat wel in deze tijd? Nou ja, het komt uit de jaren 60, dus heel lang geleden. En toen kon veel meer. Maar nog niet zoveel als Miss Montreal. Hier is ze met Hier. Ik word wakker en ik voel je nog. Weet dat het een droom was, vraag me af wat moet ik doen. Ik luister naar wat wordt gezegd. Maar ik ruik je als ik mijn hoofd is veel eisend, zou je kunnen zeggen. Of misschien juist niet. Whitney Houston, All the Man I Need. Trouwens, de laatste zondag alweer van eh, maart dinsdag alweer 1 april. En ik heb mijn instappers alweer klaargezet. Want oh, ik word zo moe ieder jaar van je veters zitten los. Ik hoor dat al sinds dat ik tien was of zo. Nou, dat gaat maar komende dinsdag niet gebeuren. En ik hoop jij ook niet. Want eh, ja, dat 1 april zet je maar weer schrap. Want volgens mij komen de beste grappen dit weekend alweer, nou, of morgen, boven water. En wedden dat we daar met z'n allen weer instinken. Gaat gewoon gebeuren. Kom je net bij ZVL? Goedemorgen, wees welkom. We hebben de lekkerste muziek voor je en de mooiste informatie, de beste informatie. De meest regionale informatie. Hier is Neil Diamond trouwens.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 Yesterday's gone. It's fate. another day. Happy people pass my way. Neil Diamond hier in de show bij eh, ZVL op deze zondagmorgen. Ja, het laatste zondag van maart zei ik al. Hè? Dus eh, ja, wij zijn er al klaar voor, voor april. Want april doet wat het wil. En wij ook hier <laughs> eigenlijk bij deze show. Want eh, ik heb speciaal voor jou de muziek uitgezocht. En eigenlijk had ik daar heel veel plezier bij. want ja, Leuk hoor, om eh, zelf al die plaatjes te mogen uitzoeken. Heerlijk. Daarom eh, deze van Barry Manilow, dus Mandy. Eh, en Love on the Rocks, dus zoals ik al zei, van Neil Diamond. Nou, het eerste uur zit erop. Zometeen het tweede uur van de show. gaan we iets meer tempo maken, want dat mag wel op deze zondagmorgen. En hebben we een reportage van Jeroen van Gent. Want die ging met zijn microfoon, zijn blauwe microfoon de straat op... om u van alles te vragen. Wat het is, dat hoor je straks na 11 uur. En tot die tijd een beetje ja, rockmuziek. Moet ook kunnen op de zondagmorgen, toch? Aerosmith, een van hun aller, allermooiste rockballads. Dream On.